Visser met het NOS-journaal. de vijf jaar 700 miljoen euro bezuinigen. Het bedrijf zegt dat dit nodig is om de concurrentie bij te houden. Tegelijkertijd wil KLM 550 miljoen investeren in bijvoorbeeld vliegtuigen die zuiniger zijn in gebruik. Topman Elbers wil niet zeggen of KLM ook werknemers gaat ontslaan. KLM stopt wel per direct met het aannemen van cabinepersoneel. Het ambtenarenpensioenfonds ABP kan de pensioenen volgend jaar definitief niet laten meegroeien met de loonontwikkeling en de prijsstijgingen. Dat betekent dat het pensioen ook volgend jaar verder aan waarde verliest. De pensioenpremie gaat wel iets omlaag en de werkgevers nemen een grote deel van de premie voor hun rekening. De financiële bijdrage van het Rijk voor de aanleg van de nieuwe randweg om Eindhoven is van de baan. De Tweede Kamer wil het geld stoppen in de verbreding van de A67 en de A58. Het kabinet had 260 miljoen gereserveerd als bijdrage voor de aanleg... die in totaal 900 miljoen moet gaan kosten. Noord-Brabant is verdeeld over de nieuwe weg. De provincie steunt de aanleg, maar de gemeente Eindhoven niet. Bij een bomaanslag in Noord-Nigeria zijn zeker 40 mensen gedood. Een bermbom ging af bij een busstation. Afgelopen dinsdag kwamen in dezelfde regio ruim 30 mensen om bij een zelfmoordaanslag. Aanslagen in het noorden van Nigeria zijn meestal het werk van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Nederlandse voetbalvrouwen hebben zich voor het eerst geplaatst voor het WK. Oranje won het tweede play-off duel in en tegen Italië met 2-1. Het WK is volgend jaar in Canada. Feyenoord heeft de knock-outfase van de Europa League bereikt. In de Kuip wonnen de Rotterdammers vanavond met 2-0 van titelhouder Sevilla. Of PSV de knock-outfase haalt is nog maar de vraag. De wedstrijd in Portugal tegen Estoril is vanwege zware regenval stilgelegd. En op dat moment stond Estoril met 3-2 voor. Het weer, vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Overdag zonnige periode en droog.